Goedemorgen, ik ben Dioke Teertza. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het is nog maar de vraag of alle toeslagenouders op tijd hun schadevergoeding krijgen. Het kabinet heeft beloofd dat alle gedupeerde ouders voorkomende zaterdag, 1 mei, 30.000 euro krijgen. Maar volgens de krant Trouw lijkt dat niet te lukken. Het is een chaos bij de Belastingdienst. Op de afdeling die zich bezighoudt met de compensatie is de druk hoog. Lopen mensen overspannen rond en nemen collega's ontslag. De ouders die geholpen moeten worden zijn bang dat ze weer in de knel komen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft bijna zijn eerste 100 dagen erop zitten. Gisteren gaf hij een speech. Daarin had hij het onder meer over zijn plannen voor banen, wegen en wapenwetten. Biden wil er in totaal meer dan 2000 miljard dollar in pompen. Netflix heeft vanaf vandaag wereldwijd een shuffle-knop. Als je daarop drukt, kiest Netflix voor jou een serie of een film. Het kan iets totaal nieuws zijn of de volgende aflevering van iets dat je al hebt gezien. De keuze is niet totaal random. Netflix houdt wel rekening met jouw kijkgeschiedenis. De shuffleknop is al even getest. Voorlopig is hij alleen beschikbaar op tv, niet in de Netflix-app op je telefoon. Weet jij nog welk profiel je koos op de middelbare school? Ging je bijvoorbeeld voor zorg en welzijn op het VMBO of economie en maatschappij op het VWO? Mijn collega's van Stories zijn daarin gedoken. Ze spraken met decanen en die vinden dat scholieren hun profielkeuze te vroeg moeten maken. Dit meisje heeft er ervaring mee. Achteraf heeft ze spijt. Ik dacht in de derde van, oh, ik wil psychologie gaan doen, dus dat maakt niet uit wat ik heb. Dus ik kies gewoon het makkelijkste, een pretpakket. Achteraf <laughs> was niet zo'n slim plan. Ja, ik wil graag geneeskunde doen, of in ieder geval iets in die richting. Dus ik, ja, met een economieprofiel zit je dan een beetje verkeerd. De decanen zien nog een probleem. Leerlingen worden door hun ouders nogal gepusht om een bepaalde richting te kiezen. Het weer flink wat regen vandaag met soms onweer erbij. Het is ook niet warm, maximaal 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag is de afrit Nieuw-Vennep dicht voor politieonderzoek. En dat zorgt voor file op de A4 richting Den Haag tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. 4 kilometer met 10 minuten vertraging.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 Playboy, holla at me later. Don't you know I'm managed by a validator? I'm a exterminator. I look good, so hate me, hater. Me and my girls drinking, where's the waiter? Cheating guys already pledging. Ladies' night, don't suffocate us. If you touch us, be an altercation. One missy, use a personator. I got so much ice, I even scared Jacob. Beyonce, MC like Free. Missy, put it down on the beat party people is a good decision. We gon' show you how to fight temptation. I'm just fighting temptation. Yeah, full control. Yeah, it's very tempting. club, free gully, no doubt. See this real deal player staring dead in my mouth. He got his crew, but I got mine too. Send a note to my table like, what, what you gonna do? I game got him spreading me out. In my ear, drop tears, how he left his spouse. And oh, cars and impressive house. He wanna run up in, I ain't no regular route. Me and the girls, we ain't stressing out. We ain't birds, we ain't hitting south. Them one nighters that's dead is out. Little talk on the creep, what you said is out. I get cheddar to help me do whatever. No beef with Dennis Edwards, but I fight temptation. I'm not saying I don't like temptation. I'm just looking for the right temptation, you know. I'm just fighting temptation. temptation. never party before. I hit the door, the dudes at the floor. Sweet, they messing with the brown sugar queen, fighting temptation like Layla Ali with one two. Let me show you what the hun do when I come through with the butter dip crew neck. Show me that you got my back. Love me from where you at. I got eyes up over my shoulder. If you should decide to get closer, well then this dance is straight over. I'm gone and Missy's Testarossa. Be cool, that's what free say. Be safe, keep it clean, but give them leeway. All I know is some crazy sensation. You fine, but I'm fighting temptation. I'm just fighting. looking for the right temptation. Right, right yeah. temptation. Ooh, what, what you gonna do? Ooh, what, what you gonna do? Yeah. Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht dit al het einde was.